Uur. Morat Rouakili met het NOS Journaal. Tijdens de kapitoolbestorming keek Donald Trump urenlang tv in het Witte Huis... om te zien hoe de situatie zich ontwikkelde. Smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs op zijn aanhang op te roepen... met het geweld te stoppen, negeerde hij. Dat vertellen getuigen tijdens de verhoren van de commissie... die de gebeurtenissen van 6 januari 2021 onderzoekt. Verdacht is voorlopig de laatste zittingsdag... maar de commissie heeft aangekondigd in september verder te gaan... omdat er nog steeds nieuwe getuigen en informatie binnenkomt. Bij een politieactie in een krottenwijk in Rio de Janeiro zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen... een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. President Bolsonaro staat achter de harde wijze waarop wordt opgetreden tegen de georganiseerde misdaad. Eerder zei hij dat gangsters moeten sterven als kakkerlakken. De Rabobank heeft spijt van zijn rol in de stikstofcrisis. Dat meldt Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Het WNF, dat al jaren samenwerkt met de Rabobank, vindt dat de bank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. Tony van Diepen is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene... niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken. De 26-jarige atleet uit Heer Hugo Waard klokte een tijd van 1.46.70. Op de openingsdag van het tiendaagse toernooi aan de Amerikaanse westkust... was Van Diepen wel succesvol. Hij maakte deel uit van het Nederlandse kwartet... dat op de 4 keer 400 meter gemengde estafette zilver behaalde. En dan het weer. Overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden en wordt het 22 tot 27 graden.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 life. video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está un lado el mundo a Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. un lado el mundo a la Cuando no tengo hoy manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo.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 Bij een politieactie in een Krottenwijk in Rio de Janeiro... zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen... een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. En Tony van Diepen is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene... niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken. De 26-jarige atleet uit Heer Hugo Waard klokte een tijd van 1.46.70. En dan het weer. Overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn. piace così.